7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag op een drukbezochte bruiloft in Kabul... zijn zeker 63 mensen om het leven gekomen. Ruim 180 mensen raakten gewond. Er waren volgens een ooggetuige meer dan duizend mensen in de ruimte... toen er volgens de Afghaanse autoriteiten verschillende explosieven afgingen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban hebben elke betrokkenheid ontkend. Als het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de EU stapt... zal er sprake zijn van een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Dat is geen worst-case scenario, maar zeer waarschijnlijk verwacht de Britse regering. Het staat allemaal in gelekte documenten die de Sunday Times heeft ingezien. Daarin staat verder dat de havens lamgelegd zullen worden... en dat er waarschijnlijk tussen Ierland en Noord-Ierland grenscontroles zullen zijn. De documenten hebben de codenaam Operatie Yellowhammer gekregen. Het is de bedoeling dat de Britten op 31 oktober de EU verlaten. Op een bedrijventerrein in het Botlekgebied in Rotterdam heeft zoutzuur gelekt. Na ongeveer twee uur slaagde de brandweer in het lek te dichten. Voor de zekerheid is een watergordijn ingezet om verspreiding van de stof te voorkomen. Alle gelekte vloeistof is in een opvangbak terechtgekomen. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. In de Amerikaanse staat New York is een vliegtuigje neergestort op een huis. Twee mensen kwamen erbij om het leven. Een bewoner van het huis en een inzittende van het toestel. In het vliegtuigje zaten drie mensen, net als in het huis. Daar vond de politie naast de doden een zwaar gewonde. De derde bewoner wordt vermist. Waardoor het vliegtuigje neerstortte is nog onbekend. Het weer, er trekt regen over het land. Later vandaag trekt de regen langzaam weg. Smiddag schijnt de zon soms. Het wordt dan rond de 20 graden. S'avonds gaat het harder waaien. Morgen blijft het stevig waaien.